Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland gebruikt chemische wapens aan het front in Oekraïne, dat zeggen de Verenigde Staten. Het zou gaan om middelen die vergelijkbaar zijn met traangas. Hierdoor krijgen soldaten vooral pijn en jeuk rond de ogen. Ze kunnen er zelfs blind door worden. Het gebruik van dit soort middelen is internationaal verboden... en daarom hebben de Amerikanen nieuwe sancties ingesteld tegen Rusland. Vanuit dat land is er nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Zorgmedewerkers zijn het geweld helemaal zat. Vorige maand nog werd een verpleegkundige in Heerlen door een patiënt doodgestoken. Vanmiddag leggen zorgmedewerkers in het hele land daarom een paar minuten het werk neer. Wij willen met deze actie eh, eh, ja, dus respect tonen voor het slachtoffer, eh, voor de nabestaanden. Maar ook echt expliciet aandacht vragen voor nou, het steeds maar toenemende geweld in de, in de zorg. Ze willen dat er meer maatregelen worden genomen om geweld te voorkomen. Ook moet er meer bewaking komen en moet hulp in geval van nood sneller ter plaatse zijn. Autoverzekeringen zijn flink duurder geworden. Volgens het FD zijn de prijzen in de eerste maanden van dit jaar met dik 8% gestegen. Vooral voor mensen die een nieuwe verzekering moeten afsluiten. Verzekeraars zeggen dat het onder meer komt doordat zij meer kwijt zijn... aan het herstellen van krassen, deuken en andere schade aan de wagens van hun klanten. En een verrassende uitslag in de Champions League. Dortmund heeft thuis met 1-0 gewonnen van Paris Saint-Germain in de eerste halve finale. Vlak voor rust was het raak voor de Duitsers. In eigen stadion wordt gewonnen, want Anthony Telen fluit af. Wat een mooie wedstrijd was het toch. Zeker in de tweede helft. En wat een prachtig succes voor Borussia Dortmund. Door de goal voor rust van Niklas Fulkruk. Volgende week is de tweede wedstrijd. En dan wordt duidelijk wie het in de finale opneemt tegen Real Madrid of Bayern München. En het weer nog. Eind van de middag en vanavond pittige bui met kans op hagel en onweer. Maar tot die tijd is het weer een prima lentedag.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 I've been your fool for so, so long. Girl, don't lie just to save my feelings. Girl, don't cry and tell me nothing's wrong. Girl, don't try to make up for it. en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Belastingdienst is optimistisch over de vernieuwing van zijn computersystemen. Dat stelt een nieuw kabinet in staat om veranderingen soepeler door te voeren... zeggen ingewijden tegen de NOS. Op het slagveld in Oekraïne gebruikt Rusland chemische wapens. Volgens de VS worden die structureel ingezet. Washington stelt dat Moskou daarmee een internationaal verdrag schendt. En wetenschappers maken zich zorgen over een plan van de Europese Commissie tegen kindermisbruik. WhatsApp, Signal en Telegram worden verplicht om detectiesoftware te installeren. De 200 deskundigen noemen dat buitenproportioneel. Het weer nog eerst zonnig en droog en 18 tot 25 graden.